een Klomp met het NOS-journaal. Meerdere wereldleiders en leden van koningshuizen zijn inmiddels aangekomen in Londen... voor de uitvaart van koningin Elizabeth morgen. Ze kwamen vanavond bij elkaar op een receptie in Buckingham Palace... georganiseerd door koning Charles. Ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix waren daarbij. Verder brachten onder andere de Amerikaanse president Biden... en de koningsparen van België, Zweden en Spanje... een laatste groet aan de koningin in Westminster Hall, waar de kist staat. Morgenochtend om 11 uur lokale tijd is de uitvaart. Het kabinet wil een maximumprijs invoeren voor energieverbruik. Ze willen het verbruik van gas en stroom van een gemiddeld gezin aanhouden... en daar een lager tarief voor hanteren. Volgens Haagse bronnen hebben het kabinet en de coalitiepartijen het daar vanmiddag over gehad in Den Haag. Dat plan moet op 1 november ingaan en de bedoeling is dat het nog overmorgen op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het hangt ook af van de energiebedrijven. De vraag is of zij de regeling snel kunnen uitvoeren. In China zijn vanochtend 27 mensen om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten verongelukte. De 20 andere inzittenden raakten gewond. De bus zou onderweg zijn geweest naar een quarantainecentrum voor coronapatiënten. Na het ongeluk waren er veel boze reacties te lezen op de Chinese berichten-app WeChat. Mensen hebben kritiek op de strenge coronamaatregelen... en vragen zich af waarom er maar weinig informatie naar buiten komt over het ongeluk. Ajax is de koppositie in de eredivisie kwijtgeraakt aan PSV. De Amsterdammers verloren in de topper tegen AZ met 2-1... terwijl PSV in Eindhoven met 4-3 won van Feyenoord. PSV en Ajax hebben evenveel punten, maar de Eindhovenaren staan bovenaan...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 Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. me all night, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry mind? Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Hallo, roodje is begging, darling, please lay down.